De politie onderzoekt ook aanwijzingen dat hij anderen zou hebben geleerd... hoe ze springstof kunnen maken. De jongen werd opgepakt na een tip van de AIVD. Hij werd dinsdag voorgeleid aan de rechtercommissaris... en blijft voorlopig vastzitten. Nederlandse bedrijven blijven doelwit van spionage, meldt het Nationaal Cybersecurity Centrum van de overheid. Doelwit zijn vooral bedrijven in de ICT, biotechnologie, lucht- en ruimtevaart en maritieme technologie. De aanvallers proberen vooral gevoelige bedrijfsinformatie buiten te maken. Ook de overheid is doelwit. Vorig jaar waren er pogingen om buitenlandse zaken en defensie te hacken. Mogelijk zitten daar buitenlandse overheden achter. Nederland blijft onvoldoende voorbereid op zulke aanvallen, zegt het Cybersecurity Centrum. De dader van de mislukte bomaanslag gisteravond op station Brussel Centraal was volgens Belgische media een 37-jarige man uit die Brusselse gemeente Molenbeek. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd, ze houden zijn identiteit nog geheim. De man had een koffer bij zich met daarin een spijkerbom, die is niet afgegaan, vermoedelijk is alleen de ontsteking ontploft. Daarna werd de man doodgeschoten door militairen die op het station patrouilleerden. Bestaande koopwoningen zijn in een jaar tijd 7,8 duurder geworden. Dat is de grootste stijging in 15 jaar, melden het CBS en het kadaster. Na de crisis gingen de prijzen vier jaar geleden weer omhoog. Vergeleken met toen zijn koopwoningen bijna 18 duurder. Ook het aantal verkochte huizen stijgt. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden bijna 93.000 huizen verkocht. Bijna een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dan nog het weer, veel zon, tot 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden.